Vijf uur. Kees schroot met het NOS-journaal. Oud-directeur Noorten al van het COA is ook in hoger beroep veroordeeld voor valsheid in geschriften. Het gerechtshof heeft daar een werkstraf van 100 uur op gelegd. al gaf haar secretaresse opdracht om achteraf nepwerkafspraken in haar agenda te zetten. Zo wilde ze de privékilometers die ze met haar dienstauto maakte verhullen. Ze werd op staande voet ontslagen door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het verkiezingsdebat volgende week zondag van RTL Nieuws gaat toch door. In plaats van de VVD en de PVV doen PvdA en SP mee aan het debat. CDA, D66 en GroenLinks waren al uitgenodigd. Premier Rutte en PVV-leider Wilders zegden eerder af. Ze vinden dat RTL zich niet aan de afspraken houdt... door meer dan vier partijen uit te nodigen. Lijsttrekker Kuzu van Denk erkent dat er trollen actief zijn geweest voor zijn partij. Het waren volgens hem sympathiserende jongeren. Ze zijn erop aangesproken. NRC Handelsblad onthulde zaterdag dat Denk internettrollen inzet... die met nepaccounts de partij op sociale media steunen. Volgens Kuzu is het niet vaak gebeurd en maken andere partijen er ook gebruik van. Een halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Maleisië om het leven gekomen. Volgens Zuid-Koreaanse media is Kim Jong-nam vergiftigd door twee vrouwen die Noord-Koreaanse agenten zouden zijn. Kim Jong-nam leeft in onmin met zijn halfbroer. Een medewerker van een kinderdagverblijf in Bussum is opgepakt... omdat hij thuis kinderporno had liggen. Hij wordt niet verdacht van het maken van kinderporno... en de beelden zijn niet gemaakt op de opvang. De man werkte er als pedagogisch medewerker. Hij is per direct ontslagen. Vanavond is er een informatiebijeenkomst voor ouders. Het weer volop zon, 5 tot 11 graden. Vannacht kan het op sommige plaatsen nog licht vriezen. Morgen draait de wind naar het zuiden en wordt het nog zachter dan vandaag. In Limburg kan het zelfs 15 graden worden. Vanaf donderdag valt er dagelijks een bui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging naar Amersfoort vanuit Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Hilversum. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Oude Amstel en Vinkenveen. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendijl. De A4 na een ongeluk richting Den Haag tussen Battenverdorp en Hoofddorp. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meren. Viele rijden ook op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Na een ongeluk op de A27 Almere-Utrecht bij Almere Hout. Daar gaat het verkeer via de vluchtstrook langs. Op de A27 utrecht preda tussen Hagenstein en Noorderloos. En op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Knooppunt Rijnsweert. Tot zover de verkeers...